In het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee... heeft het Nederlands-Russische talent Anish Giri de nummer 1 van de wereld verslagen. De 16-jarige grootmeester uit Rijswijk versloeg de Noor Magnus Carlsen met zwart in 22 zetten. Giri, die een Nepalese vader en een Russische moeder heeft, geldt als een wonderkind. Vorig jaar won hij het B-toernooi in Wijk aan Zee. Dit jaar mag hij voor het eerst meedoen aan het A-toernooi.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 Davy, D, Dozy, Big en Mick. En toen Blakely dit schreef voor die formatie, D DDD, BMT, toen moet hij weinig inspiratie gehad hebben, hè?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 kan ik alweer eens een keertje iets van draaien. Deze bekende Ticket to Ride. I think I'm gonna be sad. She don't care. before she gets to saying goodbye. Sure to think twice, sure to do right.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 and I've always been. Ever and ever, I see myself within your eyes, and that's all I need.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 since our roads never crossed. I work just to please the boss. Think I might as well get lost in my dreams.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 someone new. And to my sad surprise. 许。 I won't last for that's what friends are for. that's what friends are.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 een eh, drie granen ei. Eh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Drie granen ei. Nee, het hebben we al gehad, een drie granen ei hebben we gehad. Nee, nee hebben we al gehad. een eh, de kerstboom hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Ja. Mijn vader, de kiespijn heb ik ook gehad al. Hè? Dat heb ik allemaal gehad. Dat, dat, dat, dat, Geluk heb ik van gezongen, ja. Maar... Ik ging leggen,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 Mijn grootmoeder had twaalf kinderen. Had geen tijd voor seks. Hè? Ja, Toon Hermans, hij kon het wel vertellen, hè, die man. Ilse de Lange, Old Tears. Walking that line, saying I'm fine. but I kicked you out of my mind long ago. 吗？ it all in, push it all down. It's just so hard to keep it in control.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 Zo'n temperatuur heb ik nog maar zelden gezien. Schatje, jij bent mijn datje. Niemand wiegelt zo met haar middenstands runder onderstel.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 zonder mij. Ik kan zonder mijn praline, maar liever niet. Liever nee, niet meer zonder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 would have him say, but now I'm then. want someone to hold you too close, someone to hurt you too deep, someone to sit in your chair and ruin your sleep and make you.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 any other man stops and talks. But not the walking man. He's the walking man. Born to walk, walk on walking man. Well, now, would he have wings to fly?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 In de tijdelijke regering zitten ook oppositieleden, maar volgens Marzouki zijn ook zij ongeschikt. De politici die Tunesië echt vertegenwoordigen zijn door Ben Ali verdreven, zei Marzouki, die zelf in ballingschap leeft in Parijs. Morgen wil hij naar Tunesië terugkeren en zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Die worden waarschijnlijk binnen twee maanden gehouden. In de hoofdstad Tunis is een Franse fotograaf overleden nadat hij bij een protest was geraakt door een traangasgranaat. Justitie in Italië zegt dat premier Berlusconi seks heeft gehad met minderjarige prostituees. De aanklager vraagt een parlementscommissie daarom toestemming om enkele panden van Berlusconi te doorzoeken. De premier is al langer in opspraak omdat hij geregeld jonge vrouwen zou uitnodigen op feestjes. Tot nu toe is niet bewezen dat hij ook seks met ze had. En Berlusconi ontkent dat nog steeds. Maar volgens justitie gaf de premier geld en gratis woonruimte in ruil voor seks met verschillende minderjarige prostituees. Dat is strafbaar, maar als parlementslid is Berlusconi onschendbaar. Alleen